Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Een maand Lou Chabot heeft zijn weduwe voor het eerst van zich laten horen. In een YouTube-filmpje vraagt ze meer tijd om haar verlies te verwerken. Lucia zegt weer in de openbaarheid te treden... als het op verschillende manieren beter met haar gaat. Haar medestanders vrezen dat ze onder druk is gezet... om het YouTube-filmpje online te zetten. Xia heeft al jaren huisarrest omdat ze, net als haar man, scherpe kritiek uitte op de Chinese regering. Donald Trump heeft op Twitter de betogers in Boston geprezen. Volgens Trump verdienen ze een compliment omdat ze zich hebben uitgesproken tegen onverdraagzaamheid en haat. In Boston was een demonstratie van enkele tientallen rechtsconservatieven en 15.000 tegendemonstranten. De rechtse betogers braken hun protest vroegtijdig af. Trump kreeg vorige week veel kritiek omdat hij zich volgens critici onvoldoende uitspraak tegen gewelddadige rechtsextremisten in Charlottesville nadat een van hen een tegendemonstrant had doodgereden met zijn auto. België haalt etenswaren uit de handel als er te veel fipronil in zit. De Belgische toezichthouder zegt zich aan de Europese normen te houden... zelfs als de producten geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Het antiluizenmiddel is in bijvoorbeeld koekjes terechtgekomen via besmette eieren. Het gaat daarbij om lage concentraties die volgens Nederlandse onderzoekers ongevaarlijk zijn. Maar dat maakt niet uit, vindt de Belgische toezichthouder. Het schip dat de eerste atoombom vervoerde die ooit is ingezet in een oorlog is teruggevonden. De USS Indianapolis ligt op ruim 5 kilometer diepte in de Filipijnenzee. De kruiser vervoerde de bom die in augustus 1945 werd afgeworpen boven de Japanse stad Hiroshima. Op de terugweg werd het schip getroffen door twee torpedo's. Duizend bemanningsleden kwamen om. Het weer, vooral in het noorden vallen vannacht en de komende dag buien, mogelijk met onweer. Elders schijnt geregeld de zon met hooguit een enkele bui.